uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken... en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag van vandaag. Tijdens een militaire parade namen vier aanvallers op motorfietsen... de deelnemers onder vuur. 25 mensen kwamen om en tientallen raakten gewond. De aanvallers zijn gedood. En volgens het staatspersbureau beschuldigt Iran onder meer Nederland ervan... dat ze steun bieden aan de Iraanse oppositie. En Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. Het Amerikaanse bedrijf Comcast heeft de strijd om de overname van Sky gewonnen. Comcast bood per aandeel van het Britse mediabedrijf 19,19 euro, bijna 2 euro meer dan 21st Century Fox. De uitkomst van de veiling is een fors verlies voor Fox, het mediabedrijf van Rupert Murdoch. De Australische mediamagnaat heeft bij Sky bijna 40% van de aandelen... en hij aaste al jaren op een volledige overname. Comcast krijgt nu een meerderheid van 60 procent. De aandeelhouders moeten er nog wel mee instemmen. De getuigenis van de vrouw die de beoogde Amerikaanse rechter voor het Hoge Rechtshof, Brad Kavanaugh, beschuldigt van seksueel wangedrag, gaat door. Christine Ford zegt dat ze begin jaren 80 door een stomdronken Kavanaugh op een bed is geduwd waar hij haar betastte en probeerde haar kleren uit te trekken. Ze ontsnapte toen een vriend ingreep. De nu 51-jarige hoogleraar zei al eerder dat ze wilde getuigen... maar de onderhandelingen over de voorwaarden verliepen moeizaam. Haar advocaat heeft nu gezegd dat ze de uitnodiging van een commissie in de Senaat accepteert. Ze wil donderdag haar verhaal vertellen. In de eredivisie heeft VVV vanavond thuis met 3-0 gewonnen van NAC. De club uit Venlo staat nu voorlopig op de vierde plaats van de ranglijst. En Vitesse speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. Excelsior Heerenveen werd 3-3. En ook Fortuna Sittard Willem II werd een gelijkspel. Daar werd het maar liefst 4-4. Het weer nog bijna overal regen, met de uitzondering van het noorden. In de loop van de nacht wordt het droger. En morgenochtend is het dan ook nog droog, 12 tot 14 graden. Later op de dag gaat het weer flink regenen.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 you. tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta. tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.